Jan van der Putten met het NOS-journaal. De bestuursvoorzitter van Basis voor het plan om allochtone leerlingen te weigeren. Dat plan is inmiddels weer ingetrokken. De PvdA-fractie in Ede wilde vanavond aan de raad voorstellen om te schorsen. Maar de bestuursvoorzitter besloot dus de eer aan zichzelf te houden. De provincie Zuid-Holland begint een onderzoek naar de stort van asbest in Dordrecht. Volgens de provincie zijn er aanwijzingen dat op de stortplaats bij de derde Merwedehaven 1900 ton asbest is gestort. Volgens een werkgroep in Dordrecht gaat het om zeker 131.000 ton. onderzoekers trekken nog geen conclusies over mogelijke gezondheidsrisico's voor de inwoners. Wereldwijd is de afgelopen dagen voor 4,6 miljoen euro aan medicijnen in beslag genomen. Het waren onder meer illegale antibiotica en afslankpillen. Die werden verkocht via internet. Ze werden opgespoord tijdens een actie waaraan 81 landen meededen. Ruim 13.000 illegale websites zijn gesloten en naar 55 mensen is een onderzoek ingesteld. Vandaag was officieel een zomerse dag. In de beeld zijn temperaturen gemeten van boven de 25 graden. Het is uitzonderlijk dat het aan het eind van september nog zo warm is. De laatste zomerse dag in de herfst was vijf jaar geleden. Amerika heeft woedend gereageerd op de aanval op de Amerikaanse ambassadeur in Syrië. Honderden aanhangers van president Assad belaagden vandaag ambassadeur Robert Ford toen hij iemand van de Syrische oppositie wilde bezoeken in Amman. De ambassadeur werd onder meer bekogeld met tomaten en eieren. Minister Clinton eist dat Syrië bescherming biedt aan alle buitenlandse diplomaten. In de Europa League heeft FC Twente gewonnen van Wisla Krakau. In Enschede werd het 4-1. AZ kwam in Oekraïne tegen metalist Kharkiv niet verder dan een 1-1 gelijkspel.